Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Vertragingen, geen zitplek, werkzaamheden. Er is het laatste jaar veel gedoe op het spoor... en de NS verwacht dat dat niet beter gaat worden. De problemen op het spoornet stapelen zich op, zegt NS-topman Wouter Koolmees. Er zijn heel veel werkzaamheden. Eh, het spoor is verouderd. Dus ProRail is eh, als het ware bezig met een grote moderniseringsoperatie... waardoor er 30% meer werkzaamheden plaatsvinden dit jaar... dan normaal gesproken plaatsvinden. En de werkzaamheden zijn ook omvattender. Dus, dus hebben meer impact op de treindienst. Er is vooral veel gedoe op het spoor met de hoge snelheidslijn. Over viaducten mogen treinen soms maar 80 km per uur... in plaats van 300 km per uur. Reizigersvereniging Rover baalt. Volgend jaar dreigen er nog steeds hele hoge eh, prijzen eh, uit te rollen. Dat kan natuurlijk niet. Hè. Als je ondermaats presteert kun je niet de prijskaartjes nog eens hoger maken. Het kost duikers veel moeite om het gezonken luxe zeiljacht binnen te komen voor de kust van Sicilië. De doorgang in het schip is geblokkeerd door meubels. Er zijn nog zes vermisten. De kustwacht noemt het onwaarschijnlijk dat ze nog in leven zijn. De oudste mens op aarde is overleden. De Spaans-Amerikaanse Maria Branyas werd 117 jaar oud. Ze maakte de Spaanse griepepidemie mee, beide wereldoorlogen en de Spaanse burgeroorlog. Ook overleefde ze een coronabesmetting. De oudste mens op aarde is nu een Japanse vrouw van 116 jaar oud. De introductieweken zijn begonnen voor nieuwe studenten en ook in Wageningen is het in volle gang. De organisatie daar heeft iets bedacht voor studenten die nog geen kamer hebben. Op een weiland hebben ze een speciale camping gebouwd waar de studenten hun tentje kunnen opzetten. De meningen van de kamperende studenten zijn verdeeld. Ik ben wel een beetje moe aan het worden, want die tent is toch iets minder comfortabel dan ik had verwacht. Ik dacht, nou, ik moet ochtends wel douchen. Want als je later dan tien doucht, dan staat er een hele lange rij. Gigantische zooi in de tent. Omdat die gewoon zo klein is. En zeker als je terugkomt van stappen, je gooit echt pleurt echt alles overal neer. Ja, ik vind het heel leuk. Ja, ik, eh, ik hou heel erg van kamperen, dus voor mij is het echt lekker. Ja, soms wel een beetje rumoerig, maar hoort erbij. Ja, precies. Op de, plek, op de camping is plek voor 300 studenten. Dan het weer. Vanavond wordt het in het westen droger. In het oosten is er nog wel kans op buien. Morgen wordt het een zonnige dag met alleen in het noorden kans op regen. Bij 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ondanks dat het nog vakantie is, een behoorlijke avondspits in onze regio. 60 kilometer file bij elkaar. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer. 10 minuten op de A5 Amsterdam-Hoofddorp bij knooppunt Raasdorp. 6 kilometer file. Kwartier vertraging op de A9 Alkmaar-Diemen. Bij afrit AMC staat de kop van 10 kilometer file. Die file begint al bij Badhoevedorp. Een half uur vertraging op de A10 vanuit Koenplein naar knooppunt Amstel. Natuurlijk door de werkzaamheden op de A10 Oost. Dus Amsterdam-Hemhavens en knooppunt Amstel momenteel momenteel 12 kilometer file en een half uur oponthoud dus. En nog steeds is de N247 dicht. De weg Amsterdam-Hoorn. En dat is in beide richtingen zo na een ongeluk tussen Broek en Waterland en Monnikendam.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 want er zijn te weinig monteurs. 10% van de treinen was de afgelopen tijd vertraagd. Het kost duikers veel moeite om het gezonken luxe zeiljacht binnen te komen... voor de kust van Sicilië. De doorgang in het schip is geblokkeerd door meubilair. Zes mensen worden nog vermist. Het gaat goed met de verkoop van seizoenskaarten van Vitesse. Er zijn er al 11.000 verkocht, het hoogste aantal in 14 jaar. De club zat onlangs, onlangs in geldnood, werd gered en speelt nu in de Keukenkampioendivisie.